Radio Els op AM 1485. De top 1000, de best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow de Elsplaats van deze week. het zo vandaag maar goed luisteren naar deze Elsplaat. Want vandaag nog, eh, hierna nog twee keer en morgen nog maar één keer. En dan zijn we alweer toe aan de nieuwe Elsplaat. En met de nieuwe Elsplaat gaan we ook het nieuwe seizoen openen van de show in 2017. Maar dit waren natuurlijk nog even de Golden Earrings met I've Just Lost Somebody. De is in de borden, de komende karat. wie waai weg, jij was af. 4 over 4 lees ik hier op mijn klokje. Ja, het klokje doet het weer. Nieuwe batterijen doen soms wonderen. Luisteraars, welkom. Vrienden van Radio Ls 1485 van de En natuurlijk van die top 1000 waar we al sinds eh, half november mee bezig zijn. Het is vandaag donderdag 29 december van het jaar 2016. En zometeen wordt het weer even wennen. En dan moet je overal weer 2017 opschrijven en zeggen. En dan ben je nog zo geneigd om 2016 te zeggen. Maar ja, na een paar weken is dat natuurlijk ook weer over. Hoe is het met jullie? Lekkere vrije dagen denk ik allemaal. Want er zullen wel best wel geen feelings meer staan. Daar gaan we zo meteen nog wel even voor kijken. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. We waren gisteren toegekomen nummer 89, die lange eh, plaat van de Beatles, Hey Jude. En wat kunnen we dit uur verwachten voor muziek? Van DC Lewis, Rod McCune, Redbone, The Beatles, The Birds, The Rolling Stones, Mud, The Kings, de Cats, Chris Andrews komt voorbij. Vader Abraham samen met Wilma. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Tony Bas. Popcorn van Annichig System, of hoe zeg je dat eigenlijk? Maar we beginnen op nummer 88 met wat Duitse muziek voor onze Duitse uh, luisteraars natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Oh, pom, pom. Je hoort het waarschijnlijk al, hè. Ja, ja. Overal over de wereld kun je Radio Els horen via www.radioels.nl. Überal der Welt. Hier is Freddy Brek bij Radio Els 1485. De Hartog neem je mee tot de klok van 7 uur vandaag. von ihren Strahlen. Überall suchen Menschen die Liebe und sie glauben und hoffen für sich und für die Welt. grote hits gehad. Begin jaren 60 Freddy Breck op 88, Huber, Alf der Welt. Twee files in Nederland met een eh, lengte van 3 kilometer per stuk, dus dat stelt niet veel voor. Eentje bijvoorbeeld op de N325 Duitse grens Nijmegen. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Berg en Dal en Nijmegen. Dat heeft volgens mij te maken dat eh, heel veel Nederlanders vuurwerk in Duitsland gaan kopen. Dat las ik vandaag ergens. Honderdduizenden euro's worden er in Duitsland besteed eh, ja, het is ongelooflijk dat vuurwerk. Doe wel een beetje voorzichtig als je ermee aan de gang gaat op oudejaarsavond. Radio Els. Ferry den Hartog. mij destijds een hekel aan dit plaatje. Ergens uit 1972 Anarchic System met popcorn. Er waren trouwens heel veel verschillende uitvoeringen. Dat had je wel meer in die tijd nog. Dan werd een plaatje door diverse groepen of bands eh, ter gehoor gebracht. En ze stonden dan vaak gewoon gezamenlijk, gebroedelijk eh, in de top 40 met hetzelfde nummer. Dat was met dit nummer ook het geval. Het stond destijds ook razendsnel nummer 1 in de top 40. Ik dacht binnen een, een drie weken of vier weken tijd. ja, ja, ja. ja. Ik weet niet hoe dat met de volgende is vergaan. 86, Tony Bas. Ja, heerlijk plaatje is dit hoor. Echt geweldig, geweldig, prachtig allemaal. Hier is Gina Lolo Brigida. Gina, Gina, Gina Lolo Brigida. Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina. China. China, lolo, Brigida. Graag zou ik naar je gaan, je bent hier ver vandaan. En voor die reis heb ik geen plan. Ik heb alleen pikante foto's van je hier. Daar sta je in je eentje op de pier. Aan de Middellandse Zee. Uitdagend zeg niet nee, want jij hebt werkelijk alles mee is niet moeilijk, waar ik steeds aan denken moet. Want wat ik op die foto zie is goed. Al is het maar papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Gina, Gina, Gina Lolo, Brigida. Wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn, al was het voor een enkele dag. Gina, Gina, Gina Lolo Brigida. Maar ach, waar denk ik aan? Ik weet dat dit niet kan. Ook weet ik dat zoiets niet mag. Ik heb alleen pikante foto's van je hier. Daar sta je in je eentje op de pier. Dat is lekker. Aan de Middellandse Zee. Uitdagend zeg niet nee, want jij hebt werkelijk alles mee is niet moeilijk, maar ik steeds aan denk u Want wat ik op die foto zie is goed. Al is het maar papier, al ben je ver van hier, het doet me goed. Gina, Gina, Gina, Lolo. Zou er spontaan een feestje van gaan bouwen als je dit soort muziek hoort. <laughs> Radio Els 1485 in het westen van het land, in het oosten van het land op de 1593 kHz en in het noorden van het land op de FM 105.4. En binnenkort daar ook op de 1485. En Jan Chicago gaat geloof ik ook zijn frequentie omgooien van de 1593 naar de 1485. En we hebben sinds eh, straks hebben we gewoon hier helemaal complete landelijke dekking met Radio Els, het gouden oude station van Nederland. De luisteraar weet, we hebben schijnt aan de parade. We draaien alles door elkaar, muziek uit ieder jaar. Dit is Radio Els, nooit voorspelbaar. Owns the high vogel zijn nestje en zijn moeder verlaat. Zou er zijn, lieve opa, als het maandje niet meer lacht? Zou er zijn als niet komt wat je vandaag had verwacht? Nee, mijn kleine meid. Stand. heb even een fotootje op Facebook gezet van de studio. Daar zien, zien jullie een beetje hoe wij er bij zitten. Zie je al die papiertjes liggen rondom het mengpaneel en zo. En alle lampjes die branden. Ja, want anders gaat het zo moeilijk, hè. Je hoorde Vader Abraham en Wilma op 85 in de top 1000 zou het erg zijn, lieve opa. Wil je alvast meekijken naar de ontknoping van deze top 1000? Dan ga je naar www.top40.nl, dan even naar de bijzondere hitlijsten. En dan moet je de lijst hebben van de top 1000 van juli 1974, want zo lang is dat al geleden, 42 jaar geleden, zond Radio Veronica deze lijst voor het eerst uit. Naar aanleiding van de 500ste top 40, dus uitsluitend muziek uit die periode 1965 tot 1974. En op 84 een prachtnummer. Ik had niet verwacht dat hij zo hoog zou staan. Hier is Jim Reeves en Distance Drums. I hear the sound of distant drums. Far wij zijn een openbaar radiostation natuurlijk, maar ja, goed, je ontkomt er soms niet aan, hè. 83 DC Lewis, wat een monster is dat hij ermee destijds. Met Mijn Gebed, ik kan me nog wel herinneren dat hij dan in top opkwam, ja. <clears throat> en dan zaten wij dan als eh, tieners te kijken, wat baalden we daarvan, zeg, dat deze op nummer 1 stond. <laughs> ja, en nu heb ik zoiets van, ach, het is wel leuk en aardig, het hoort er gewoon bij. Daarna hebben we nooit meer iets van de beste man, dacht ik, gehoord. En op 84 hoorde je natuurlijk Jim Reeves met Distance Drums. Het is inmiddels 5 voor half 5 bij Radio Els 1485. We gaan eens even lekker door met Rod McEwen. Soldiers Who Want To Be Heroes. Wat een heerlijke plaat is dat toch ook. Hij staat hier in de top 1000 op nummer 82. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions... Wanna be civilians, soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead from the people of the land would like to see their sons again? Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians, soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. God, if men could only see the lesson taught by history that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong let all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically. Dit is Radio Els 1485 AM. shoes de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. Half vijf exact bij Radio Els 1485 in de top 1000. En het is de hoogste tijd weer geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 89 en 80. 89 de Beatles met Hey Jude. Dat was de afsluiter van eh, gisteren natuurlijk. overal over der wereld van Freddy Breck. Daar begonnen we mee vandaag. Staat op 88, 87 popcorn van de Anarchic System. Tony Bas met Gina Lolo Brigida staat op 86. En vader Abraham tezamen met Wilma zou het erg zijn, lieve opa, vinden we terug op 85. Het mooie Distant Drums van Jim Reeves staat op 84 en 83 was het Mijn Gebed van DC Lewis. Rod McCune, Soldiers, Soldiers Who Want To Be Heroes staat op 82 en zojuist hoorde je het prachtige Ain't Got No, I Got Life van Nina Simone op 81. En dan hebben we er nog met 80 te gaan. Hè? Dus dat is een, uh, nou, een uurtje of vijf, vijf en half ongeveer, denk ik zo ongeveer. Dus morgenmiddag gaan we hier gewoon de nummer 1 laten horen. Zo rond de klok van 7 uur zal dat ongeveer zijn, denk ik. Voorlopig nog even nummer 80. Hier is Redbone en We Were All Wounded at Wounded Knee. We were all destiny. Redbone bezong het trieste avontuur wat er gebeurde. Het Wounded, het Wounded Knee. Ja, was dacht ik ergens in 1898 of iets dergelijks. Net voor 1900 in ieder geval, waar eh, honderden indianen eigenlijk zomaar werden afgeslacht. Daar kwam het min of meer op neer. We vinden ze terug hier in de top 1000 op nummer 80 en op mooi 79. Eigenlijk wel een heel bijzonder plaatje. Deze top 1000 is tenslotte zeer verwant met de top 40. Hij is er namelijk uit samengesteld. En de top 40, misschien weet je dat, is ooit begonnen op 1 januari 1965. En welke plaats stond het toen gelijk op nummer 1? En van welke groep? Nou, dat kon haast niet anders in die tijd, hè? De Beatles, I Feel Fine, hier in de top 1000 op 79. Goedemiddag, je luistert naar Radio Els 1485. Ferry Hartog neem je mee in die top 1000. Een lange reis van 1000 naar 1. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. Amém. Allemaal korte plaatjes destijds in 1965. De Beatles uit Feel Fine duurt net iets meer als twee minuten. Dus dan moet je als disjockey alweer snel aan de bak. Maar goed, dat doen we met plezier hoor. Is niet zo erg.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 are cold. Release me, my darling, let me go. op middengolf 1485 kHz. Inspirators voor de Beatles, zou later eh, volgens mij bekend worden. De Birds op 77 en het wereldberoemde Mr. Tambourine Man. Ook alweer eh, een vrij kort plaatje. Radio Els 1485, we gaan op naar de klok van kwart voor vijf. En dat gaan we doen met de Rolling Stones op 76. Hier is 19 Nervous Breakdown. daar komt hij hoor, daar komt hij hoor. Ja, niet de Stones bedoel ik. <laughs> Die hebben we nu gehad. We gaan naar het plaat van de uur toe, zoals door mij is uitgezocht voor dit uur, nummer 75. Ja, ja, wat zou dat zijn? Nou, wat dacht je van een beetje met en dynamite? Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els. dit prachtig, allemachtig. Hè? Ja, ik heb ook gelijk wel zeer handen. Je <laughs> zit je op je eigen handen te slaan, weet je wel. Kijk dat. <laughs> Dynamite van Nut natuurlijk op 75 in die geweldige top 1000. En alle mooie knallers die komen eraan. We hebben er nog 74 te gaan hier bij Radio Els 1485. Vandaag misschien wel tot nummer 40 eh, of zo.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 He's a dedicated follower. opvat hoor als ik het zeg. Let's spend the night together. Zo heet het plaatje nog eenmaal. Kan ik ook verder weinig gaan veranderen. Ferry de Hartog is bij je tot 7 uur. We gaan er zo meteen even uit. Om 5 uur voor het nieuws en het weer. En we besluiten dit uur met de Cats, maar weer eens een keertje voor de verandering. Op nummer 72 in de top 1000, Be My Day. Tot zometeen naar het nieuws en weer van 5 uur.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 Dit is het Radio Els Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De hoogste politiebaas van Keulen, Jurgen Matthies, verzekert feestvierders dat het met oud en nieuw veilig is in de stad. Matthies zei in de lokale krant van Keulen dat veiligheid van de feestvierders de hoogste prioriteit heeft. Met de jaarwisseling zijn 1500 politieagenten op de been in Keulen. Ook zal de federale politie paraat staan om met helikopters verdachte personen te volgen. Meer dan 40 gemeenten hebben dit jaar snel precario-tax op het stroomnet onder hun grond ingevoerd. Ze halen zo tientallen miljoenen euro's binnen die burgers via de energienota weer moeten betalen. Netbeheerders Aliander en Stedin eisen dat de Tweede Kamer de precario voor de verkiezingen afschaft. Terwijl het kabinet het wetsvoorstel al klaar heeft om af te schaffen, zien gemeenten hun kans schoon. President Obama heeft twee gebieden in Utah en Nevada uitgeroepen tot nationaal monument, ondanks veel protest tegen de plannen. De status van nationaal monument betekent dat de natuur in die gebieden beschermd moet worden. In Utah gaat het om een stuk land van 5500 vierkante kilometer. In Nevada gaat het om een kleiner gebied waar rotskunst is gevonden en ook zeldzame fossielen en sporen van dinosaurussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het koud met lichte tot matige vorst. De temperatuur ligt rond het vriespunt op de Wadden en het westen van Zeeland. In de rest van het land vriest het 2 tot 7 graden. Opnieuw ontstaat op veel plaatsen dichte mist. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. De top 1000, de best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. Dit is de Elsplaats van deze week. Elsplaat van deze week ter ere van old DJ Dikkebaan, die precies vandaag een jaar geleden helaas overleed op 15-jarige leeftijd. Die uh, Norwich Terrier, wat achteraf bleek te zijn natuurlijk, want ik heb altijd gedacht dat het een York was, maar dat was helemaal niet zo. De Elsplaat van deze week, de Golden Earrings met I've Just Lost Somebody. We gaan maar weer eens een keer kloppen voor de jongens en de borden. De komende karat. Ivy, waai weg, jij was af. Welkom vrienden en vriendinnen bij Radio Els 1485 in het tweede uur van de Ava Show. Maar eigenlijk heet het natuurlijk de Top 1000. De Top 1000 zoals die ooit werd uitgezonden bij Radio Veronica, nogal zeezender zijnde, in de maand juli 1974. Ter gelegenheid van de 500ste Top 40. Dus de muziek komt allemaal uit de periode 1965, want toen begon de Top 40 en medio 1974. En als u nu pas voor de eerste keer luistert naar de Top 1000, ja, dan heb je bijna wel alles gemist hoor. Want we zijn hier inmiddels al Zometeen toegekomen aan nummer 71. Ja, en vandaag nog een hele ruk en dan morgen de grote finale. Het volgende uur kun je muziek verwachten van de Kings, van de Cats, van de Mamas en de Papas, van de Overlanders, van Merryman, Herman, Herman Hermits, Sonny en Cher, de Rolling Stones maar weer eens, weer een keer de Beatles, de Shuffle, Shuffles eindelijk eens een keer, Frank Sinatra, de T-set, de Cats, de Monkeys, John Woodhouse, maar dan zitten we denk ik alweer in het volgende uur we gaan maar eens even, denk ik, snel van starten. <laughs> Ja, ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt met je kerstweekend in het, of eh, kerstweekend, het oud en nieuw weekend natuurlijk in het vooruitzicht. Het levert verder geen extra vrije dagen op, want eh, nieuwjaarsdag is gewoon op een zondag en oudjaarsdag op een zaterdag. Persoonlijk vind ik dat altijd wel het beste. Zaterdag en oudjaar, dat hoort een beetje bij elkaar. 71, hier is Chris Andrews, To Whom It Concerns. My friends, please hear me do. someone is on your het aangaat. We gaan gelijk al toe naar een overzicht, want we zijn bijna nummer 70 eh, toegekomen. En jullie zijn gewend om de 10 platen even een overzichtje. Wat is er allemaal te horen geweest tussen de nummers 81 en 70? 80 was het Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. I Feel Fine van de Beatles uit 79. Dat was de allereerste nummer 1 bij de Veronica Top 40 in 1965. 78 Engelbert Humperdinck met Release Me. Mr. Tambourine Man van de Birds op 77. En de Stones maar weer eens een keer op 76 met 19 Nervous Breakdown. Dynamite van Nut op 75 en de Kings op 74 met Dedicated Follower of Fashion. Let's Spend the Night Together moet je niet persoonlijk opvatten, maar zo heet het plaatje nog eenmaal van de Stones op 73 en de Cats maar weer eens op 72 met Be My Day. En zojuist hoorde je To Whom It Concerns van Chris Andrews, ook zo'n heerlijk klassieketje. We vonden het terug hier in de top 1000 op 71 en dit staat op 70. Oh, Zeer bekend natuurlijk, de Kings zijn hier en Lola. down in Old Soho where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C O L A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. just my life. Veel later in de jaren 80 zou de live-uitvoering van dit nummer ook nog eens een keer een hele grote hit worden. Maar dit is natuurlijk het origineel geweest uit de jaren 60. Lola van de Kings, we vinden het terug op nummer 70 en op 69. Het is een beetje het feestje van de Cats geworden hoor, deze uitzending. We vonden ze natuurlijk ook al op nummer 72 en ze komen er nog een paar keer aan. Dit is Let's Dance bij Radio Els 1485. Nou kom op Els, even een dansje. Els. Ik heb moeite voeten. Wat klinkt dit heerlijk op de middengolf, hè? We zijn even, Els en ik zijn even al dansend naar die grote oude buizenradio gelopen... om even te luisteren op de 1485. Want dit soort muziek, dat hoort echt op die middengolf thuis. De Cats op 69 met Let's Dance. Die moeten, we, die moeten we helemaal niet hebben. Nee, we moeten deze <laughs> hebben. Eerste foutje pas hoor, sinds lange tijd. Radio Els. Ferry den Hartog. day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, niet aan denken. Aan maandag is het eh, eerst oud en nieuw, nieuwjaarsdag op een zondag. En dan is het 2 januari en dan moet je gewoon weer vroeg je bed uit naar je werk. Dus ja. Monday, Monday van de mamas en de papas op 68. Wat kun je dit oud en nieuw weekend verwachten bij Radio Els? Nou, nu de top 1000 natuurlijk. Dat gaan we morgen afmaken. Morgenmiddag waarschijnlijk tussen 4 en 7 wederom. Dan hebben we natuurlijk de volle zaterdag met René Verstraten, Hans Bank... Uh, John van den Burg, ondergetekende met de top 40. En natuurlijk eh, meneer Mar... Eh, hoe heet hij ook alweer? die jongen is nu op vakantie. Oh ja, Peter de Wit, maar die zal er wel niet zijn. Dus <laughs> dan zal er waarschijnlijk ondergetekend ook krachtig uit de jaren 80 doen. En zondag, als alles doorgaat, hebben we dan de overzicht van de top 40 van 1976. Oftewel de top 100, de best verkochte plaat uit 1976. Schandalen in de familie moet je meestal binnen kamers houden. Maar Sean Elliott die heeft er gewoon maar een plaatje op meegemaakt. En een grote hit had hij ermee. Op 67, Sean Elliott, Shame and Scandal in the Family. Whoa, it's me. Shame and Scandal. your mama don't know. Whoa, it's me, shame and scandal. girl, I have to say no. This girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, is me. Shame and scandal in the family. Whoa, is me. Shame and scandal. said, His mama, she laughed, she said, Go man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know. En dan komt eigenlijk de glu van het verhaal, hè? Hij mag met ieder meisje uit. <laughs> Shame and Scandal in the Family op 67 van Sean Elliott in de top 1000. Er komt muziek aan straks van Merry Man, Hermans, Hummets van Sonny and Cher, The Stones en The Beatles. Maar op 66 eerst de Overlanders. De Ava Show. Hells. Hells. kent het natuurlijk ook van de Beatles, maar de Overlanders hadden er een veel grotere hit mee getuigen dat ze op nummer 66 staan in de top 1000. Dus dat zegt eigenlijk wel wat. We zijn, waren net zo lekker vrolijk bezig met vrolijke muziek en er komt er even iets anders tussendoor. Maar op 65 gaan we weer even een beetje feest vieren hoor. Merry Man op 65 en hier is de Big Bamboo.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 Ja, we gaan er eh, nog niet uit. meteen bij 62. Dan gaan we weer even terug naar de jaren 70. Ja, ja, ja, heerlijk. De melkboer die komt niet meer inmiddels aan de deur, maar in die tijd nog helemaal wel natuurlijk. Ja. Pom pom pom, Wat zou dit nou zijn? Ken je het al? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Radios 1485 met de top 1000. We gaan naar nummer 63 toe met Sonny Cher. En het prachtige, allemachtige, prachtige Little Man. Thank you. Haha, daar is Els met de chocolademelk met een flinke scheut rum en een oliebol erbij. Ja, dat hoort erbij, hè. Zonder poedersuiker, Els. Oh, die was ze vergeten. Rolling Stones op 62 met Angie. Gisteren hadden we het ook dat eh, de Rolling Stones en de Beatles zo direct naar elkaar kwamen. En dat hebben we vandaag weer op 61 A Days a Week. Hier zijn de Beatles op Radio Els 1485 in de top 1000. babe Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I. De best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. 10 overal half 6 hier op de grote Els 1485 AM. En het is natuurlijk weer tijd geworden voor een overzichtje naar 10 nummers. Wat hebben we allemaal gedraaid tussen de nummers 71 en 60? Het gaat wel hard nu, hè? 70 The Kings met Lola. The Cats op 69 met Let's Dance. Monday Monday van Mamas en de Papas vonden we op 68. En op 67 Sean Elliott, dat heerlijke plaatje. Shame and Scandal in the Family. Michelle in de uitvoering van de Overlanders op 66 en Merryman met de Big Bamboo. Zo heerlijk vrolijk plaatje op 65. Hummets, Hermits met No Milk Today op 64 en Sonny and Cher met Little Man op 63. 62 dan de Rolling Stones met het prachtige Angie, 4,5 minuut lang. En de Beatles daarna op 61, je hoorde 8 Days a Week. Eh, ja, nou een beetje naar Albert West toe, hij verdient het wel hè. Hier is eh, Albert West en zijn shuffles op nummer 60. En het is natuurlijk hun grootste hit. Shalala, I Need You. looked at you one day. Couldn't turn away since you're on my mind. There's no peace I find. Sha la la, I need you. Sha la. live without you. What I love was true. Have to go away. Can't you hear me pray? Sha la la. to me. We have climbed so high. Why our love should die? Sha la la. triest aan deze top 1000 is eigenlijk dat de uitvoerende artiesten, ja, heel veel zijn er al niet meer. Hè? En dat geldt natuurlijk ook voor Albert West. De Shuffles op nummer 60 met Shalala I Need You. Frank Sinatra kwamen we al eerder tegen met zijn dochter Nancy natuurlijk in de lagere regionen van de top 1000. Maar dit nummer staat natuurlijk heel erg hoog. 59, Frank Sinatra, Strangers in the Night. Strangers in the Night. exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know Love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. Doobie, doobie, doobie, doe. <laughs> Ja, heerlijk hè. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Als het buiten kouder wordt, kruip je binnen lekker bij de kachel. En je hoort Radio Els, ouderwets op Minnengolf. Het leukste geluid op AM 1485. She speaks a magic word called Jackabadoo. The smell just a few star seven and a miles far hearing screaming raven a magic stick a flying broom are just a few ja, ze houdt ervan plantjes te kweken. <laughs> maak je daar een plaatje over. Maar ja, het zijn wel een beetje speciale plantjes die gekweekt werden. Ja, in de jaren 60 was dat ook wel het geval en het gebeurt eigenlijk nog steeds. Dit is het op 58 in de top 1000 met Sea Likes Weeds, een van hun allergrote hits hoor. Ik had het al eerder gezegd, het is een beetje een, eh, een, cat, een catsfeestje uit Volendam vandaan. De cats maar weer eens een keertje doen. Laten we het maar doen op 57. Een heerlijk, heerlijk middengolflaatje. Ik ga weer gauw rennen naar die buizenradio. Hier is Times When Granddad sitting by the betekent dat vroeger als kind maar één dinky toy autootje. Ja, eh, de meeste jongens hadden er heel veel, maar ik had er niets mee. Behalve met die ene. Want dat was de Monkeys Mobiel. En er zaten ook die kleine poppetjes zat er zo in. Ik, ik zie het nog zo voor me. Het was een, eh, een prachtautootje, zo'n dinky toy autootje. Misschien is die nu al veel geld waard, maar ja, helaas. Ooit eh, zoek geraakt door het lange leven van mij inmiddels. De Monkeys op 56 met I'm a Believer. Het is eh, vier minuten voor de klok van zes uur geworden. We gaan op met naar het nieuws en weer van zes uur. En hoe toevallig, te doen we met een instrumentaaltje. instrumentaaltje. 55, hier is John Woodhouse en Melodia. Tot zometeen na zes uur. Dit is het Radio Els nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De griepepidemie waar veel Nederlanders sinds enkele weken last van hebben, wordt erger. Afgelopen week zijn 110 op de 100.000 mensen naar de huisarts gegaan met griepachtige klachten. En dat is een stijging ten opzichte van de week daarvoor. Toen ging het om 65 zieken op 100.000 mensen. Huisartsen zien vooral jonge kinderen tot 4 jaar met griepverschijnselen binnenkomen. Ook 65-plussers hebben er relatief veel last van. De hoogste politiebaas van Keulen, Jurgen Matties, verzekert feestvierders dat het met oud en nieuw veilig is in de stad. Matties zei in de lokale krant van Keulen dat veiligheid van de feestvierders de hoogste prioriteit heeft. Met de jaarwisseling zijn 1500 politieagenten op de been in Keulen. Ook zal de federale politie paraat staan om met helikopters verdachte personen te volgen. Meer dan 40 gemeenten hebben dit jaar snel precario-tax op het stroomnet onder hun grond ingevoerd. Ze halen zo tientallen miljoenen euro's binnen die burgers via de energienota weer moeten betalen. Netbeheerders Aliander en Stedin eisen dat de Tweede Kamer de precario voor de verkiezingen afschaft. Terwijl het kabinet het wetsvoorstel al klaar heeft om af te schaffen, zien gemeenten hun kans schoon. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het koud met lichte tot matige vorst. De temperatuur ligt rond het vriespunt op de Wadden en het westen van Zeeland. In de rest van het land vriest het 2 tot 7 graden. Opnieuw ontstaat op veel plaatsen dichte mist. Tot zover het Radio Els nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. De top 1000, de best verkochte platen uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 water, een beetje sop. Dit is de Afas-show. Dit is de Elsplaats van deze week. de ene laatste keer dat je hem hoorde, als zijn de, de Elsplaat natuurlijk. Hè, want we zullen misschien nog wel eens meer draaien in de show. Maar het is eigenlijk ook wel zo'n plaatje die je dan gauw over het hoofd ziet. En het is toch prachtig allemachtig. De Golden Earrings, nog met een S. En eh, You've Lost Just Somebody ter ere van Good Old DJ Dikkebaan. Het is vandaag precies een jaar geleden dat hij overleed. De koekjes en de borden, de kom en komende karat. wie waai weg, jij was af. Bijna 4 over 6 hier bij Radio 1485. Welkom bij het derde uur van de Avershow met daarin opgenomen natuurlijk de top 1000 van juli 1974 ter gelegenheid van de 500ste top 40 destijds. Ja. 29 december, dat betekent dat we nog maar een paar dagen te gaan hebben in dit jaar. En als je zegt van ik doe er niks aan en het zal me allemaal een worst zijn. Nou ja, als je de knallen buiten hoort, kan je er natuurlijk niet omheen. Het was hier toen net even ook flink raak. <laughs> Ja. Nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Hoewel ik het uh, wel verafschuw, al dat vuurwerk. Mocht je toch iets afsteken, doe in godsnaam voorzichtig. Want eh, je wilt toch ook eh, op Nieuwjaarsdag gewoon even rond om je heen kunnen kijken en ook gewoon even wat kunnen doen met je vingers en dergelijke. Het vorige uur waren we gesloten met John Woodhouse met Melodia. Hij stond daarmee op 55. En wat kunnen we dit uur verwachten? Muziek van Chubby Checker, Nancy Sinatra, Les Humphrey Singers, Mungo Jerry, Zen, Mountain McNeil, Peter Maffay... Simon Garfunkel, Vicky Leandros, Julia Iglesias, David Garrick, Shocking Blue. En als we er nog aan toe komen, ook nog Ramses Siaffi. Maar we beginnen maar eens een keer met Boudewijn de Groot. Zijn grootste hit vind ik persoonlijk hoor. Hier is het Land van Maas Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.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 Sacramento, ja. <laughs> Zo zei je, eh, Mike Crocodile het altijd. Die, die werkt hier niet meer bij Radio Els. Nee. Ja, ja, ja, 53, 52. We gaan bijna naar de nummer 50 toe. Maar eerst gaan we nog maar eens even naar Chubby Checker toe. Lovely, lovely staat hier mee in de top 1000 op nummer 52. Goedenavond, Radio Els nog een, een bij je. jaren 60, alhoewel, jaren 70, 80 heeft hij ook nog wel wat gedaan. 52 staat hij met Lovely Lovely, een hele grote hit geweest. Maar dat zijn ze natuurlijk allemaal die we nu gaan krijgen. Zoals ook op 51. Haar vader, die hoorden we op nummer 59. Frank Sinatra met Strangers in the Night. Maar zij staat op 51 met het prachtige These Boots Are Made for Walking.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 De top 1000, de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40, hier bij Radio Els. Kwart over zes in de show. Het is weer tijd geworden voor een overzichtje wat we gedraaid hebben de afgelopen 10 nummers. Tussen de nummers 61 en 50. Op 60 de Shuffles met Shalala I Need You. Strangers in the Night van Frank Sinatra op 59. En de T-set vonden we terug op 58 met Sea Likes Weed. Times Win van de Cats op 57. De Monkeys op 56 met I'm a Believer. En Melodia besloot het vorige uur van John Woodhouse op 55. We begonnen dit uur op 54 met Boudewijn de Groot, het prachtige, het land van Maas en Waal. Sacramento, middel of the road op 53 en de Chubby Checker hoorde je op 52 met Lovely Lovely. En zojuist hoorde je These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Ja, een prachtplaatje hoor. 50 eh, hè, ja, ja, ja, we hebben er nog 50 te gaan. Hier zijn de Les Humphrey Zingers en To My Father's House. onderzoek is gebleken dat 400 keer een trap op en neer lopen vermoeiender is dan één uur luisteren naar Radio Els. Radio Els. Onvermoeibaar goed. al die fijne dingen die je in de zomertijd kan doen. Hè? Ja, wij moeten er nou wel even op wachten, denk ik. Maar ach, na januari, als we niet te veel winter hebben, dan gaan we aan de februari, maart. En dan begint het voorjaar weer al een beetje. En voor je het weet is het natuurlijk gewoon volop zomer. In de summertime, Mungo Jerry hij had zo'n eh, heel wijd kapsel. Hè? Allemaal van die krulletjes. En heel dik volgens mij was zijn hoofd met het haar wel een halve meter breedte ongeveer. Ja, Mungo Jerry, hij staat op 49. Zullen we het eens even over haar hebben? Nee, niet over een vrouw haar, maar over haar. Hier is Zen op 48 en Hair. Darling, give me a hand with hair. Long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxing. Give me down to there, shoulder lengths no longer. Be a baby there, mama. Daisy, Daisy, shining, gleaming, saving flags. maar dit was natuurlijk eigenlijk wel hun grootste hit hoor. How Do You Do? Kwam nieuw binnen in de top 40 op 27 eh, november 1971. Het zou vijf weken lang op de eerste plaats staan en in totaal 17 weken lang in die hitlijst eh, verblijven. Hier in die top 1000 staan ze op nummer 47. We gaan maar weer eens even naar eh, Duitse Neue Welle toe. Hè? Ja, uit de jaren 70 dan wel te verstaan. Peter Maffay had er ook een hele grote nummer 1 hit mee in de top 40 destijds. Ik dacht in 1972. Radio Els 1485 met de top 1000. We zijn nog een half uurtje bij je en daarna neemt de non-stop... Eh, nee, tuurlijk niet. Quality FM neemt het dan over met eh, wintermuziek, zoals dat heet. Maar eerst even nog de rest van de top 1000 natuurlijk. Tot en met nummer 40 ongeveer. Peter Maffei, hier is het doel. was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich.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 El der Paza. We kwamen ze eerder tegen in de uitvoering van Los Ingas. Instrumentaal. Trouwens, eh, ook wel leuk om te weten. Dit nummer is ooit gecomponeerd in 1913. Zo lang geleden is dat al. Meer dan 100 jaar oud dus. Maar het beroemdste is eigenlijk geworden de uitvoering van Simon en Garfunkel natuurlijk. Een monsterrit hadden ze ermee. El Condor Paza staat hier in de top 1000 bij Radio Els 1485 op nummer 45. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, Roos aan tafel. Dan wensen we je natuurlijk smakelijk eten. Maar misschien ben je ook alvast de kerstboom aan het aftuigen. <laughs> Ja, dat kinderen je natuurlijk verschillend opvatten. Ja, optuigen, dat eh, klinkt heel anders als een kerstboom aftuigen. Daar kan je natuurlijk ook een paar rake klappen verkopen natuurlijk. Zijn we naar Gauwvinkel op 45 en Elkonder Paza. We gaan naar Vicky Leandres toe. Een van haar allergrootste hits hoor. Ja, ja, ja. Heel lang in de bovenste regionen van de top 40 Wer bleven destijds 44. Ik heb die liebe gezien. Ja, <laughs> je kan het wel gezien hebben, maar ja, dan heb je het nog niet natuurlijk. 85 kilohertz. Eu quero te tanto e ainda não, não sabes. Eu quero te tanto, terra do meu país. Quero as túas ribeiras que estou deixos Desos teus lares, desos teus lares Desos teus lares Teño morriña, teño saudade Teño morriña, teño saudade Porque estou deixos desos teus lares Desos teus lares bijna het hele uur gewoon al een beetje in die begin jaren 70. En wat een juweeltjes komen er voorbij, hè? Dit was de grote doorbraak voor Julio Iglesias, Un Quanta a Galicia. Hij staat hier in de top 1000 op nummer 43. Het gaat wel ontzettend hard, hè? Ja, ondanks dat er toch wel wat langere nummers tussen zitten. Zometeen naar de volgende, nummer 42, gaan we even een eh, weerbericht voor je doen. Hier is David Kerk en Dear Mrs. Appleby. Dear Mrs. Applebee, I've got to get something off my chest. Mrs. Applebee, you got the wrong idea about me. Mrs. Appleby, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Appleby and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Appleby, I'm begging. Mrs. Applebee. long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Appleby, Mrs. Appleby. Mevrouw Appeltaart, ja ja. Er zijn opklaringen, vooral in het oosten, midden en zuiden van het land. In het noordwesten en noorden komt verspreid nog lage bewolking of mist voor. Vanavond en vannacht kan zich landinwaarts opnieuw mist vormen. De minima liggen tussen de 0 en min 6 graden. Morgen lost, de mist geleidelijk op, waarna het zonnetje gaat schijnen. Later op de dag komt er meer bewolking. Het wordt 2 tot 4 graden. Op oudjaarsdag is het bewolkt, maar blijft het nog droog, waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Nieuwjaarsdag valt er wel wat neerslag. Dan eens even kijken naar de temperaturen. Zaterdag 5 graden, zondag 6. Maandag 5 graden en dinsdag ook 6 graden, dus er verandert niet veel qua temperatuur. De wind die is zondag zuidwest windkracht 4, draaiend naar noordwest windkracht 4 op maandag. En dinsdag gaat hij naar het westen met windkracht 5, dus het wordt wel een beetje erg van de winderige, <laughs> zoals dat heet. Dan de rapportcijfers vanmorgen. Het fietsweer een 7, het golfweer een 8, het visweer een 4 en het wandelweer van meneer Hans Bank. Hans Bank, je moet er wel uit, ondanks het vuurwerk, want het rapportcijfer voor het wandelweer krijgt gewoon een 9. Wij gaan hier nog eventjes door. Shocking Blue is hier en Mighty Joe. En ze staan op nummer 41 in de top 1000. Shocking Blue, wat een heerlijke plaat is dat toch? Hè? Ze staan hier vertegenwoordigd in de lijst op nummer 41. Misschien komen ze straks nog wel eens een keertje tegen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik denk dat dit wel de laatste keer is dan we Ramses Shaffi gaan horen hoor. Ja, ja. In de top 1000 op nummer 40. Hier is het wonderschone Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy kijkt niet om zich heen, doet alles alleen. We vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker naad. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil haar wel veranderen, maar is zo bang voor de waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt mij door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. De top 1000, de best verkochte plaat uit de periode 1965-1974 van de top 40. Hier bij Radio Els. 7 voor 7, zoals dat heet. Mooie dubbele tijdmelding. Om 7 uur het nieuws en het weer. En daarna tot middernacht neemt Quality FM hier de boel over met de heerlijkste wintermuziek. Moet je echt eens naar luisteren, is echt de moeite waard. Is, zeer zorgvuldig uitgezocht door René Verstraten. We gaan je nog even een overzicht geven voordat we de laatste vocalen gaan draaien voor 7 uur. Wat hebben we allemaal gehoord tussen de nummers, eh, even kijken, 51 eh, en 39. Ja, 50, Les Humphrey Singers, To My Father's House in the Summertime van Mungo Jerry op 49. Hair van Zen op 48 en Mountain McNeil, How Do You Do op 47. De Duitse Peter Maffay met Doe op 46 en Simon de met hun uitvoering van El Condor Pasa vinden we terug op 45. 44 Vic Leandros, Ich habe die Liebe gesehen en Uncanta a Calicia van Julio Iglesias vinden we op 43. 42 David Garrick, de Mrs. Appleby en de meidje Joe van Shocking Blue staat op 41. En zojuist hoorden we Ramses Shaffi op nummer 40. En je krijgt nog te horen nummer 39, The Fortunes. Here it comes again. Ik neem vast afscheid van je. Ik zou zeggen, graag tot morgen. Wat eh, <clears throat> de top 1000 betreft, dat wordt dan eh, gelijk natuurlijk het slotakkoord, zoals dat heet.